Tadee en De Telegraaf hebben meer details over de zaak. Het meisje van 10 zou tegen een supermarktmedewerker hebben verteld dat ze geslagen werd. Buren zeggen dat ze gezien hebben dat het kind gaatmager was... en dat ze in de brandende zon met een gebroken arm onkruid uit de voortuin moest halen. Morgen dan wordt duidelijk of de pleegouders langer vast blijven zitten. Nu bekend is dat Dick Schoof waarschijnlijk de nieuwe premier van Nederland wordt... kan er worden gezocht naar ministers. Formateur Richard van Zwol gaat beginnen met die zoektocht... en krijgt waarschijnlijk hulp van Schoof, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Zijn reputatie zou dat proces wel eens kunnen bespoedigen. Eh, hij heeft als ambtenaar een, een glanzende staat van dienst... bij de IND gewerkt, AIVD eh, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... uiteindelijk de hoogste ambtenaar van justitie. Hij is dus een man in wie kandidaat ministers of staatssecretaris... wel enig vertrouwen kunnen hebben... zodat ze sneller ja zullen zeggen als ze gevraagd worden voor het kabinet. De bedoeling is dat het nieuwe kabinet eind juni op het bordes staat. 3, 2... Vannacht is een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. Het is een internationaal onderzoeksproject dat wordt geleid door ons eigen weerinstituut, het KNMI. Daar waren ze dus ook door het dolle heen. Wij waren erg, erg, erg blij vanochtend. Eh, toen hij eh, duidelijk aangaf dat er signaal was, dus dat de zonnepanelen waren uitgeklapt, dat hij op de goede hoogte hangt. En dat we nu moeten gaan checken natuurlijk of alle instrumenten hoe die het doen. En dat zal de komende weken zijn. De satelliet kan in de wolken kijken... waardoor wetenschappers beter inzicht krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het weer, je paraplu en poncho, die kan je er vandaag bij pakken. Het wordt een wisselvallige grijze dag met lokaal soms hagel en onweer. Het waait flink en het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Begging, darling, please, lay love. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation. For I'm finally going insane. Please don't say to find Tell me all my love today, love. Got me on my knees, baby.